Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De tramaanslag is herdacht in Utrecht. Om 10.42 uur was het stil in de stad. Precies op dat tijdstip schoot Gugman T. drie jaar geleden om zich heen in en om een tram. Deze verschrikkelijke gebeurtenis trof niet alleen Utrecht... maar het schokte velen in ons, in ons land. Voor sommigen gebeurde het zelfs letterlijk om de hoek... En voor een aantal mensen speelde het onheil zich voor hun neus af. Bij de aanslag kwamen vier mensen om, zes anderen raakten gewond. De herdenking vanochtend was voor het eerst sinds de aanslag met publiek. Er komen zo'n 800 windmolens bij op zee, zijn de plannen van het kabinet... zodat over acht jaar het overgrote deel van de stroom in ons land duurzaam is... Er zijn al wat plekken op het oog voor de windmolenparken, vertelt verslaggever Ewout Kieviet. Ja, er zijn een aantal locaties die genoemd worden. Ehm, eh, aan de kant van eh, de kustlijn langs eh, Zuid- en Noord-Holland. En dan op tientallen kilometers van de kust. en helemaal boven de, de Waddeneilanden. Nu zijn er al windparken op zee bij IJmuiden, Egmond en voor de kust van Zeeland. En een lieve actie op een school in het Utrechtse dorpje Hagestein. Leerlingen uit groep 7 hebben schoenendozen gevuld met allemaal spullen. Een spelletje, douchegel en een paar haarelastiekjes... om op te sturen naar hun leeftijdsgenootjes in Oekraïne. Dat ze dan eh, midden in de nacht misschien wakker worden gemaakt door alle bommen. Dat vind ik eigenlijk best wel zielig. Dat diegene dan heel blij mee gaat zijn. En ja, dat hij gewoon gelukkig is. Alle dozen gaan samen met hulpgoederen in een busje naar Oekraïne... Op de terugweg nemen ze vluchtelingen mee terug. Die worden hier opgevangen in een gastgezin. Heb ik het weer nog. Het is zonnig met af en toe stapelwolken, 14 graden. Dit weekend staat er meer wind, dus het voelt wat frisser. Maar het blijft zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan inmiddels bijna overal prima doorrijden... maar er staat nog één file die nog best wel veel vertraging veroorzaakt.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 Oh, what you gonna do? Ik neem jou niet voor lief Dus neem me niet voor lief Je weet dat liefde gratis is Weet dat mijn liefde gratis is voor jou Vanaf dat ik je zag was ik meteen verkocht Ik gaf je toe mijn hart Jij bent alles wat ik zocht En je bent mooier dan Kim K Je hebt meer stijl dan Kanye Was altijd al op mijn nee je money Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met wifey. Koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's. Zoveel vissen in de zee. Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee. Neem jou naar Tokio, naar Londen of L.A. Dus stop maar in me, met dan ben altijd safe. Ik neem jou niet voor lief. Dus neem mij niet voor lief. Je weet dat liefde gratis is weet dat mijn liefde gratis is voor jou Ik neem jou niet voor lief, neem jou niet voor lief Dus neem mij niet voor lief, neem mij niet voor lief Je weet dat liefde gratis is go harder Cause she keeping you on your toes And she's perfectly focused She's lost in the moment put it all on you.